jet spande met succes een kort geding aan. Volgens de rechter heeft Schiphol niet 100 extra vluchten tot problemen leiden. Vorig jaar is er wereldwijd veel meer geïnvesteerd in zonne-energie dan in andere energietechnieken. Uit een rapport van de VN blijkt dat in zonne-energie 130 miljard euro werd geïnvesteerd, een groei van 18 in een jaar. Ook in Nederland groeien de investeringen en dat komt door de aantrekkende economie en doordat zonnepanelen steeds goedkoper worden. Tien jaar geleden kostte een zonnepaneel gemiddeld 1280 euro, nu is dat 440 euro, zegt Milieu Centraal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken gaat naar Rusland. Volgende week vrijdag brengt hij een bezoek aan zijn collega Lavrov. Bloks voorganger Zijlstra die had ook al een bezoek aan Moskou gepland... maar de dag voordat hij zou gaan trad hij af vanwege zijn leugen... over een ontmoeting met president Poetin. Minister Blok benadrukt dat de ontmoeting met Lavrov mede is bedoeld... om te praten over vlucht MH17 en de rol die Rusland speelt in Oekraïne en Syrië. In de zaak van de kofferbakmoord in Drenthe is een tweede verdachte aangehouden. Het is een man van 24 uit Emmen. Een jaar geleden vond de politie langs het Stieltjeskanaal een auto die half in het water hing. In de kofferbak lag het stoffelijk overschot van de eigenaar, een man uit Klaasina-veen. In februari hield de politie een verdachte aan, die zit nog steeds vast. En er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Het weer. Het is bijna overal droog. Wel is er veel wind bij een graad of 9. Vannacht kan het lokaal gaan vriezen. Morgen schijnt geregeld de zon en dan blijft het droog met temperaturen van 12 tot 16 graden.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 Verder is de druk aan de zuidkant van Amsterdam door een ongeluk op de A4 bij Bad Hoeverdorp. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dat leidt vooral tot vertraging op de A10, de ring van Amsterdam, die daarop aansluit. Vanaf Watergraafsmeer tot de Nieuwe Meer een half uur vertraging. Op de A10 tussen Amsterdam-Geuzenveld en Watergraafsmeer een uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. De A15 dan, Rotterdam-Gorkum, bij Sliedrecht een half uur oponthoud door een ongeluk. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Ridderkerk 20 minuten tijdverlies.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 Het weer voor het komend weekend. Het bioscoopprogramma van de week van Circus Zandvoort nog. Ja, en dan zit het uurtje er alweer op. Dus we hebben een heel vol programma. Dus ik ga gauw beginnen met een heerlijk plaatje van Pink. billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about? want to be sold. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fool. De nieuwe raad was nog nauwelijks door burgemeester Niekmeijer geïnstalleerd... of ze nam wat al het eerste besluit. Op voorstel van Joop Berendsen, fractievoorzitter van OPZ... werd besloten om in de aanloop naar een nieuw te vormen college... een informateur aan te stellen die de mogelijkheden had... voor een breed gedragen raadsprogramma. En dat ook gaan inventariseren. Mocht deze verkenning goed uitpakken, dan kan hij verder gaan met de vorming van een college. Een aantal Zandvoortse politieke partijen had al voor de verkiezingen aangedrongen op een breed raadsprogramma, zo ook OPZ nu de grootste fractie in Zandvoortse Raad. Volgens Berendsen moeten informateurs streven naar een programma dat alle acht fracties in de gemeenteraad kunnen ondertekenen. Het raadsprogramma moet leiden naar een breed gedragen college. Een, een coalitie moet dus gevormd gaan worden. Marcia van Dam wordt de informateur. Van Dam werd in Zandvoort bekend vanwege zijn bijdrage... in het net afgeronde raadsonderzoek waarin hij ook gewerkt heeft... en kent dus de Zandvoortse politieke scene. Hij presenteerde ondanks in de raadzaal de bevindingen van zijn bedrijf. Decentraal bestuur. En ik ga verder met Robbie Williams, Angel.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 En ik heb een Gouden Ouwe gekozen uit 1988. En wel van Glen Allen Manderos. Een, is een Amerikaanse songwriter. En in Nederland en België hij is al bekend, bekend geworden door het nummer wat ik straks ga draaien. Nothing Gonna Change My Love For You. Glen Manderos is van Portugese afkomst. Maar werd geboren in Hawaii. Op de middelbare school werden zijn talenten als zanger ontdekt door zijn muziekleraar. En aangemoedigd door deze leraar deed Manderos in 1986 mee aan de talentenjacht... met het nummer 1 Nothing Gonna Change My Love For You, een cover van George Benton. Met dit nummer won hij de eerste prijs. Het nummer werd al snel een grote hit in Hawaii. Toen een DJ van het Amerikaanse vasteland de single opmerkte... werd het nummer ook een hit in de Verenigde Staten... Langzaam veroverde de ook de rest van de wereld en in het voorjaar van 1988 werd het een hit in Nederland en België.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 You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you. gezelligheid. Hai, hai, Ai, Ros, Hey chef, ik moet naar Wassenaar. Met het mooie weer in de aantocht is het weer tijd voor de traditionele halfjaarlijkse kledingverkoop op kinderdagverblijf Pippeloentje. Op zondag 8 april van 12 tot 4 is het kinderdagverblijf omgetoverd door een heuse kinderkledingzaak. Vol met alleen nieuwe kleding van bekende merken in de mate van 92 tot en met 176. Met hoge korting. Een spiegel, een grote paskamer en een pinautomaat zijn aanwezig. Kortom, koffie, thee en limonade en een heerlijk buitenspeelplaats ook. Daarom, waarom zal je daar niet heen gaan? De ideale manier dus om met kinderen te shoppen. Daarom Wanneer uw kind weer uit alle broeken of jurken van vorig jaar is gegroeid... kunt u misschien aanstaande zondag goed slagen... voor een compleet nieuwe en betaalbare zomercollectie. Kinderdagverblijf Pimpeloentje, burgemeester Nabijnlaan nummer 101... aan de overkant van het huis in de Kost Verloren. Voor meer informatie, Relinde Adergeest, telefoonnummer 023 5713 665 of 023 5717 Ik herhaal 5717 628. En ik ga door met de veel te vroeg overleden Freddie Mercury met Barcelona. een geweldige plaats. Barcelona, Freddie Mercury. Een collecte van de Hartstichting, dat is van 8 tot 14 april... dat is de jaarlijkse collecteweek van de Nederlandse Hartstichting. Tijdens deze week vraagt de Hartstichting financiële steun... voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. Laat uw hart spreken en help ook mee in de strijd... tegen deze ernstige volksziekte. We go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all to come along. Now you just follow, follow the ladies. You just come on, come on, now come on. You. met een, eh, een, <laughs> een, liedje van Luf. Een eh, team from Waldolala. Nou ja, we kennen hem nog wel van vroeger, Is het weer tijd voor...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 Vanmiddag bleek het droog en dan brak de tijd ook goed door. Kijk maar naar buiten. Er waaide wel een stevige noordwestenwind. Aan zee stond windkracht 6 tot 7. Door de wind werd het maximaal 8 tot 9 graden. Het was niet echt warm. Maar morgen en zaterdag is het droog en vrij zonnig. Met een zuidelijke wind wordt het warme weer lucht aangevoerd. En zaterdag is het lokaal, ja, wie wil het niet geloven, 20 graden. Nou, er wat kleding voor de dag halen, dames. Help, I need somebody. not just anybody. Help! You know I need someone. Help! When, when I was younger, so much younger than today, I never, needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Deze was vast wel bekend. Dat waren de Beatles met Help. En we gaan door met Shape on You van Ed Sheeran. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go.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 Optimaal. ZFM. Vrijdag 20 april. Herstel het samen in de blauwe tram. Omdat weggooien zonde is, kunt u bij Herstel het samen terecht voor allerlei kleine reparaties. Maar ook voor naaiklussen, zoals het inkorten van een broek of een rok... of het aanzetten van een knoop, kunt u die dag terecht. Vrijwilligers staan klaar om samen met u uw meegebrachte items gratis te repareren. U betaalt slechts voor de noodzakelijke onderdelen. De tijd is Vrijdag 20 april van 2 tot 4. En de locatie? De Blauwe Tram, Louis Davids Carré, nummertje 1. Ja, en ik wil doorgaan met een hele oude van Armal. En daar komt die bloemenkinderen. Bloemenkinderen, slecht die stiletto's weg. Vergeet die bloedige tafereelen. Want geur Vechten gaat zo gauw vervelen. Mensen met bloemen in hun haar. Wat vreemd zegt de misselijkmakende middenstand. Mensen die van iedereen willen houden. Men vraagt zich af, wat is er aan de hand? Denken ze dan niet aan geld? Je moet toch werken voor je brood zonder voedsel ga je toch immers kapot. Wat triest dat men niet weet waarom het eigenlijk draait. Is de mens van binnen dan al zo rot? Blomme kinders, leg die stiletto's weg. Vergeet die bloedige tafereelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten gaat zo gauw vervelen? Of is de mens onwetend, onnozel, verblind door zijn materialistisch bestaan? Door het mis van de struggle for life die hem belet geestelijk verder te gaan. Het is nuttig, geloof me nou, voor één keer te overdenken waarvoor je leeft. Want het is heel wat meer dan het slijk der aarde waarvoor men zwoegt tot men geen aasen meer heeft. Blommekinders, leg die stiletto's weg. Vergeet die bloedige tafereelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten gaat zo gauw vervelen. helden op het nieuwe bewijst dat je bang bent, zet die vooroordelen opzij. Hoop doet leven de gedachten aan iets moois, maakt toch immers iedereen blij. Ook ik dacht vroeger dat het helemaal niet deugde, maar nu het de goede kant uit gaat, wil ik helpen, althans proberen te strijven naar een wereld zonder had. Blomme slecht leg die stiletto's weg. Vergeet die bloedige tafereelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten gaat zo gauw vervelen. Ja, hoe actueel kan een oud liedje zijn? Hè? Bloemenkinderen. Hou op met vechten, inderdaad. Ja, zo hoort het ook.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 is weer tijd voor het eh, bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. Tot en met 11 april. En het begint met Peter Konijn, zaterdag, zondag, woensdag om half 2. En de intree is 6 jaar. Diep in de Zee, zaterdag, zondag en woensdag om half 4. Ook 6 jaar. En dan een nieuw Nederlandse film, Bankier van het Verzet. Donderdag tot en met dinsdag om 8 uur s avonds. En het is intree 12 jaar. En dan hebben we ook nog de filmclub en de filmclub is ook 12 jaar. De Past van Steven Spielberg met Tom Hanks en Meryl Streep. En het is woensdag om half acht. De kaartenverkoop en de info op www.circusandvoort.nl. En een half uur voor aanvang van de, van de bioscoop is de kassa open. winter. Altijd weer ZFM. Na de meivakantie zijn er weer plekken vrij op de maandagavond en de vrijdagmorgen bij yoga met meditatie. Nieuwe energie opdoen door bewust je lichaam te ervaren. Maandagavond van 7 tot kwart over 8 en van half 9 tot kwart voor 10.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 Wat is de crisis? Hoe help je mensen die psychische problematiek ontwikkelen... of die in psychische nood verkeren? De cursus is zeer geschikt voor iedereen die wegens hun vrijwilligers, werk, buurtzorg of familieomstandigheden... regelmatig te maken hebben met mensen met psychische problemen in hun omgeving... maar nog niet goed weten hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan. Vier keer een bijeenkomst van drie uur. En dat start 24 mei van 9 tot 12. En ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie... neem dan contact op met Esther Madeira... e.madeira@zandvoort.nl of bel met 06 46 44 3769. Ik herhaal 06 46 44 3769. crow for day. Keep everything in the farmyard, upset in every way. The dogs begin to bark. begin to howl. Dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Watch out, strange craft people. Little red red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, dat waren de Rolling Stones met A Little Red Rooster. En ik, het laatste plaatje komt er denk ik al aan. En dat is Joe Cocker with a little help from my friend. Ja, en wie niet? Wie kan geen niet een beetje hulp gebruiken van je vrienden? you stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do tear down need someone to love. Ja, het zit er zwart op. Ik ga afscheid van u nemen. En ik ben er morgenavond weer om 5 uur. Ik hoop dat we dan weer compleet zijn. In ieder geval, ik ben er. Ik hoop dat u genoten hebt. Ik in ieder geval wel. En ik wens u een hele, hele fijne avond.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 Uit een rapport van de VN blijkt dat in zonne-energie 130 miljard euro werd geïnvesteerd. En dat is een groei van 18 procent. Ook in Nederland groeien de investeringen en dat komt door de aantrekkende economie en doordat zonnepanelen steeds goedkoper zijn geworden. Tien jaar geleden kostte een paneel gemiddeld 1280 euro, nu is dat nog